Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen geeft vier straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd. Dit type wordt nu ook al door Oekraïne gebruikt. Polen is de eerste bondgenoot die zulke vliegtuigen levert, zegt verslaggever Wessel de Jong. Het is opvallend dat het nu eindelijk gebeurt, maar verrassend is het niet. De Polen willen dat natuurlijk heel erg graag doen. De Polen zien zichzelf als een frontlijnstaat. Ze hebben natuurlijk toch het idee, de overtuiging van als Oekraïne verliest... dan staan ze aan onze grenzen en wellicht zijn wij dan ook aan de beurt Oekraïne vraagt bondgenoten wel vaker om gevechtsvliegtuigen om zich te verdedigen tegen Rusland. Ook Slowakije is erover met ze in gesprek. De boer-burgerbeweging heeft waarschijnlijk nog grotere winst te pakken. Volgens persbureau ANP komt de partij van Caroline van der Plas in de Eerste Kamer uit op 16 zetels. Dat is er één meer dan eerder werd gedacht. Inmiddels is 94% van de stemmen geteld. Amerika wil TikTok verbieden als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Het land vertrouwt de boel niet. Amerika zegt dat China toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers. In Groot-Brittannië mogen Britse ambtenaren en ministers binnenkort ook geen TikTok meer op hun werktelefoon hebben, ook vanwege privacyzorgen. TikTok zelf zegt dat de gegevens niet met de Chinese regering worden gedeeld. Joe Biden en Donald Trump hebben er een concurrent bij. Niemand meer dan Joe Exotic van de Netflix-serie Tiger King... wil de volgende president van Amerika worden. Hij vindt dat er van alles misgaat in de Amerikaanse politiek... en stelt zich dus verkiesbaar. Thousands of laws are introduced every day... that the politicians don't even read... because they're paid by lobbyists to force these laws upon you. If you want to stand up and make a change in America... you now have your voice... Joe Exotic for the people of America. Ja, campagnebijeenkomsten organiseren wordt wel een dingetje... want Joe Exotic zit namelijk in de gevangenis voor dierenmishandeling... en omdat hij een huurmoordenaar op iemand heeft afgestuurd. Krijgen nog het weer droog met in het zuiden en midden wat zon.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 Op de A10 staat er bijvoorbeeld eentje tussen Haarlem en Knap het Koenplein. Op de Ring West richting Zaandam een kwartier vertraging. En een korte file ook op de A10 op de Ring Noord tussen Watergraafsmeer en Durgerdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 gestaan. Ik wil nog. handen gelegd alles in een huis en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden, maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even. Mm tijd is stil gaan staan.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 De Europese Centrale Bank heeft de rente opnieuw verhoogd... met een half procentpunt, ondanks de onrust op de financiële markten. Gisteren ging de Zwitserse bank Credit Suisse hard onderuit... en afgelopen weekend viel in de VS de Silicon Valley Bank om. Polen levert binnenkort vier straaljaar aan Oekraïne. Toestellen uit de Sovjet-tijd zijn dat, die nu ook al daar worden gebruikt. Polen wil de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev leveren. Het weer dan wisselend bewolkt en vrijwel overal droog.